Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het klimaatrapport is alarmerend en verontrustend voor Nederland. Dat zeggen klimaatonderzoekers. Vandaag kwam de VN met een dik rapport over klimaatverandering. We krijgen vaker extreem weer en de zeespiegel stijgt. We kunnen het ergste nog voorkomen, zegt deze zeeonderzoeker. Nou ja, het belangrijkste is eigenlijk grootschalige, snelle reducties van broeikasgassen. Ehm, dat laat dit rapport heel duidelijk zien. Als we dat doen, als dat heel heel snel kan gebeuren, dan kunnen we misschien zelfs die opwarming nog wel onder de anderhalve graad houden. Dan kunnen we dat Parijsakkoord nog houden. Als we dat niet doen, dan gaan we waarschijnlijk in de komende 20 jaar die anderhalve graden barrière al doorbreken. En ook als het lukt om de opwarming te beperken tot die anderhalve graad, zal er nog steeds meer extreem weer zijn de komende jaren. De politie heeft beelden online gezet van twee Feyenoord-railschoppers. Ze misdroegen zich bij een training voor de wedstrijd Feyenoord-Ajax... en bekogelden agenten met vuurwerk, stenen en verkeersborden. Eerst waren de beelden van de mogelijk minderjarige verdachte geblurred online gezet... maar omdat de twee nog steeds niet zijn gepakt... zijn ze nu herkenbaar in beeld te zien. Op de A10 bij Amsterdam is een motorrijder om het leven gekomen nadat hij tegen een slagboom bij de Koentunnel botste. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. En de zomer in Nederland valt tot nu toe een beetje in het water. De zon laat zich weinig zien en daarom is het veel rustiger in de buitenzwembaden. Deze badjuf in het Groningse Sellingen hoopt dat mensen toch maar eens een duik komen nemen. Het water is wel lekker warm. De kachel brandt gewoon. Dus dat hoeft geen reden te zijn? Absoluut niet. Neem een badjas mee als je het daarna koud vindt. Als je het, als je het koud vindt om terug te lopen naar de kleedkamers. Je kan onder de warme douche, mag weer. Dus. En ook voor wijnboeren in ons land is het weer balen. Waarschijnlijk gaan de druiven later van stok om ervoor te zorgen dat ze nog zoveel mogelijk zon meepakken. Het weer nog, vanavond vooral in het oosten en noorden buien.